Jelle Seubring met het NOS Journaal. De natuurbrand in Zuid-Frankrijk is een ramp van ongekende omvang. Dat zegt de Franse premier Bayrou. Bij de brand is al meer dan 16.000 hectare aan gebied verwoest. Het is ook de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. Meer dan 2000 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden... maar door de droogte, hitte en harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit... Een vrouw is om het leven gekomen omdat ze zich ondanks het advies van de overheid haar woning niet wilde verlaten. Nog drie mensen worden vermist. In vier sporthallen in IJsselstein is het water besmet met de Legionella-bacterie. De gemeente is begonnen met het doorspoelen van de leidingen met kokend water... waardoor het water veilig genoeg zou moeten zijn. Legionella komt vooral voor in stilstaand lauw water. De meeste mensen worden er niet ziek van, maar sommige mensen kunnen er een ernstige longontsteking van krijgen. Waterbedrijf Vitens vindt het opmerkelijk dat de bacterie is gevonden in sporthallen die ver uit elkaar liggen. In twee ervan werd in december ook al legionella gevonden. De bron van de bacterie is onbekend. Op een legerbasis in de Amerikaanse staat Georgia zijn vijf militairen gewond geraakt bij een schietpartij. Een schutter is opgepakt. Het gaat om een militair, melden de autoriteiten. Waarom die heeft geschoten is nog onbekend. Schietpartijen komen vaker voor in de Verenigde Staten, maar vrijwel nooit op een legerbasis. De vijf militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend. Italië gaat een brug bouwen om Sicilië met het vasteland te verbinden. Het project gaat ruim 13 miljard euro kosten en moet in 2033 af zijn. De brug moet gebruikt kunnen worden door automobilisten, maar ook voor het treinverkeer. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst veel zon, later vanuit het westen meer bewolking. blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog één file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 Every ounce of me remembers your smile and shining your light. Memories that touch and go. Now these emotions are hard to describe. Everything is upside down. Cause with you, I feel so alive tonight get you by myself Gotta let you know what's going on inside Tonight Can't hold it back no longer So let's go, go, go summer feels like May every day when you are by my side. Two years it's been, I'm amazed you're still here. Think it's time I decide. Tonight, I'ma make a commitment to share my forever. Tonight, I can not hold it back no longer, so let's go, go. no longer so let's van Zandvoort.